uur. brandt Brandsen met het NOS-journaal. Het vooral gestegen tot ruim 45 miljard. Dat meldt de toezichthouder van de corporaties, het Centraal Fonds Volkshuisvesting. De groei van het vermogen komt vooral door hogere huren. De Woonbond noemt het wrang dat corporaties de huren hebben verhoogd... terwijl nu blijkt dat ze er warmpjes bij zitten, zo schrijft de bond op de eigen website. Bij vijf aanslagen in verschillende plaatsen in Irak zijn vandaag zeker 35 mensen om het leven gekomen. De zwaarste aanslagen waren in Bagdad. In de Sjiitische wijk Sadr City gingen kort na elkaar twee autobommen af. Zeer waarschijnlijk zitten militante Soenieten achter de aanslagen. Die voeren regelmatig aanvallen uit op Sjiïten en Koerden in Irak. Presentatrice Diewertje Blok is in de aanloop naar het nieuwe seizoen van het Sinterklaasjournaal bedreigd. Blok ontving een dreigbrief. Ze heeft aangifte gedaan. Dat zei ze in de wereld Draait Door. Vandaag was de laatste aflevering van het Sinterklaasjournaal. Daarin werd een zwarte Sint geïntroduceerd. In eerdere afleveringen waren al witte pieten te zien. Dit jaar werd met extra spanning uitgekeken naar het Sinterklaasjournaal... vanwege de discussie over de huidskleur van Zwarte Piet. In de Limburgse plaats Nieuwstad geldt sinds vanavond een noodverordening. Aanleiding is de vrijlating van de leider van de Limburgse afdeling van motorclub Bandidos, Harry Ramakers. In de straat waar Ramakers woont is voorlopig cameratoezicht en patrouilleert de politie. Ramakers zat tien maanden vast voor drugs- en wapenbezit. Afgelopen maart werden er twee aanslagen gepleegd op de woning van de clubleider. Dat gebeurde nadat bekend was geworden dat de raamakers was overgestapt van motorclub No Surrender naar rivaal Bandidos. Het weer, het blijft bewolkt en op de meeste plaatsen droog. Vanavond en vannacht vriest het licht. Morgen opnieuw een grijze dag. In de ochtend is het droog. Smiddags neemt in het westen de kans op lichte regen toe. Het wordt maximaal 5 graden.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 Oftewel, ja, deze liefde die kan je gewoon eh, niet breken. Ik ga met jullie eventjes naar een, eh, een tuinfeestje. Zo laat het een nacht. Nou ja, nacht. Bijna nacht. Ricky Nelson. A chance to share old memories. And play our songs again. When I got to the garden party... They all knew my name, but no one recognized me. I didn't look the same, but it's alright now. I learned my lesson well. You see, you can't please everyone, so you got to please yourself. people came from miles around, everyone was there air. And over in the corner, much to my surprise, Mr. Hughes hidden Dylan's shoes, wearing his disguise. But it's alright now. I learned my lesson well. They came. No one heard the music. We didn't look the same. I said hello to Mary Lou. She belongs to me. When I sang a song about a honky tonk that it's alright now. I learned my lesson well. You see, you can't please everyone, so you got to please yourself. La da Nelson, The Garden Party. Ja, geen weer om naar buiten te gaan, luisteraars. Dat moet u toch met me eens zijn. Alhoewel, als ik jou meeneem, dan ga ik het redden. I'm gonna make it with you. Dit is de legendarische groep Brad...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 You taught me why, baby, I'm on you. Baby, I'm blauwe ogen. Blue eyes, baby's got blue eyes. Like a deep blue sea. hold of my heart and think was dat, eh, met eh, When I Was Young. En Kobe Grant is de dame die verantwoordelijk is eh, voor de Green Green Grass of Home. Dat werkje wat u hoort als de Pijnenburg reclame voorbij komt. nou, ik zeg niet wat Pijnenburg is, want ik mag hier natuurlijk helemaal geen reclame maken. Maar Kobe Grant, ze komt uit Australië. Dat is dus die dame die dat zingt. Ik ben op zoek geweest naar het nummer, maar ik heb het nog niet kunnen vinden. Misschien dat het me nog lukt straks. Dan laat ik hem horen van Kobe Grant. Anders dan eh, hoort u rond de klok van half twaalf, iets, ietsje later... hoort u The Green Green Grass of Home gezongen door Oscar Harris. Want die zingt hem ook heel mooi. Nou, dan gaan we eventjes eh, genieten van The Alan Parsons Project, Don't Answer Me. Alan Parsons Project was dat met uh, Don't Answer Me. Ik draai hem al in het eerste uur Nielsen eh, met eh, Everybody's Talking. Nu gaan we even pijl en boog schieten met hem. Ah, hij, is, hij, hij is al begonnen. Dat was helemaal niet de bedoeling natuurlijk. Hij moet, hij moet gewoon even overnieuw beginnen. Nielsen, wil je nog eventjes van voren af aan beginnen? Dankjewel. Me and taking met Kiki D. Amoreuze. was eh, Amoreuze van die En omdat Yvonne Nijssen het eh, zo'n mooi nummer vindt... The Green Green Grass of Home. Dit keer uitgevoerd door niemand minder dan Oscar Harris.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 Speciaal voor Yvonne Nijssen was dat The Green Green Grass of Home. Een oudje van Cliff, jaren 60. cry. I just stop living when you said goodbye. It's all over. Didn't feel a thing. I just stopped living stand the pain. Heather grows like leaves in September, looks as fresh in spring. Love that warms like summer sun shouldn't die when winter. sun shouldn't die when winter comes. It's all over. Didn't even cry. I just stopped living. mooiere liedjes van eh, Cliff Richard, It's All Over.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 Want eh, daar zijn de gelederen het nog niet over eens. in ieder geval eh, is dit een heel mooi nummer als het gaat om religie. Ave Maria, beetje katholiek georiënteerd. Maar Celine Dion zingt het prachtig. prachtig zingen. Celine Dion met het Ave Maria. Kippenvel, ja. Eh, ik laat, normaal laat ik niet alles slingeren... maar nou liet ik toevallig een, eh, een eh, cd'tje slingeren van het dorp van Wim Zonneveld. En optisch gezien is dat bestemd voor Donny. Donny, daar komt hij. Is het orkest er al? Zijn ze er al 48? een groot orkest aangekomen. Om mij te begeleiden bij het volgende liedje. Een van de mooiste liedjes vind ik zelf. Op een tekst van Hugo Verhagen en op muziek van Jean Ferrat. Het dorp. Thuis heb ik nog een aanzichtkaart waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw te fiets. Het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben. Dit dorp, ik weet nog hoe het was. De boerenkinderen in de klas. Een kar die ratelt op de keien. Het raadhuis met een pomper voor, een zandweg tussen koren door, het vee, de boerderijen. En het tuinpad van mijn vader. Zag ik de hoge bomen staan. Ik was een kind en wist niet beter dan dat het nooit voorbij zou gaan. Wat liefde ze eenvoudig toen in simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg. Want ziet hoe rijk het leven is. Ze zien de televisiequiz en wonen in betonnen dozen. Met flink veel glas dan kun je zien hoe of het bankstel staat bij min En de dress waar met plastic rozen. En langs het tuinpad van mijn vader zag ik de hoge bomen staan. Ik was een kind en wist niet beter dan dat het nooit voorbij zou gaan. De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en bietelhaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek. Ik heb hun vaders nog gekend, ze kochten zoethout voor een cent, ik zag hun moeders touwtjes springen. Dat dorp van toen het is voorbij, dit is al wat er bleef voor mij, een aanzicht en herinneringen. Toen ik lag het tuinpad van mijn vader. De hoge bomen nog zag staan. Ik was een kind, hoe kon ik weten dat dat voor goed voorbij zou gaan? De dagen van kerst komen eraan, luisteraars. Volgende week dan eh, kan ik alweer kerstmuziek draaien. Want eh, ja, zo na Sinterklaas mag dat allemaal, hè. Ik dank u allemaal voor het luisteren. Ik dank Donny, ik dank Rob voor zijn verzoek. En alle anderen die eh, op Facebook aanwezig waren. En natuurlijk ook on-air hebben geluisterd naar ZFM Zandvoort. Dank daarvoor en wat mij betreft allemaal een heerlijke nacht. En straks een mooi weekend, hè. Morgen is alweer vrijdag. Sinterklaas is jarig morgen, ja.